Savannah werd sinds vorige week donderdag vermist. Zondag werd haar lichaam gevonden. Een jongen van 16 uit Den Bosch zit vast in deze zaak. Om acht uur Nederlandse tijd gaan de stembureaus in Groot-Brittannië open voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen gingen de conservatieven van premier May lange tijd duidelijk aan de leiding, maar de laatste tijd kruipt Labour steeds dichterbij. May schreef de verkiezingen in april uit om meer steun te krijgen voor haar onderhandelingen met de EU over de brexit. Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. En dat betekent dat ook steeds meer ouders een toeslag krijgen. De Belastingdienst betaalde vorig jaar voor ruim 800.000 kinderen een toeslag, zegt het CBS. Ouders gaven vorig jaar gemiddeld 1800 euro uit voor de opvang van een kind. Waarschijnlijk wordt de opvang volgend jaar duurder omdat de regels dan veranderen. Er moet dan per kind meer toezicht zijn. Voor de kust van Myanmar zijn wrakstukken gevonden van het militaire vliegtuig dat sinds gisteren werd vermist. Ook zijn er volgens het leger lichamen gezien in het water. Het contact met het toestel ging kort na vertrek verloren. Aan boord waren 122 mensen, voornamelijk militairen en hun familie. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het weer, veel bewolking en eerst wat regen of motregen. Later vandaag droog, maar aan het einde van de middag en in de avond buien met kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.